kinderen dat gewond raakt door een ongeval op de fiets is flink gestegen. Volgens de sticht komt dat vooral doordat kinderen hun aandacht niet bij het verkeer hebben. Ze zitten op de fiets te bellen, te chatten of te gamen. Elk jaar melden 14.000 kinderen zich bij de spoedeisende hulp na een fietsongeval. Het weer dan nog bewolkt en regenachtig. Vanuit het noorden wordt het droger met vanmiddag in het noordwesten af en toe zon. Temperatuur rond 8 graden vanmiddag.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 Is it you inside who says that I'll become someone else? And all in all, my mind keeps saying, This is not what I believe in. This is where it ends. And all in all, my mind's made up that is why it never stops.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 en maakte meer dan 50 balletten die over de hele wereld zijn uitgevoerd. Zijn werk staat nog steeds bij vele buitenlandse gezelschappen op het repertoire. Van Danzig begon zijn carrière in de jaren 50... In 1959 was hij een van de oprichters van het Nederlands Danstheater, maar daar vertrok hij al na een jaar. In 1961 werd het Nationale Ballet opgericht, waar hij al gauw tot huischoreograaf werd benoemd. Hij was er ook meer dan 20 jaar de artistiek leider. Van Danzig was ook schrijver. In 1986 debuteerde hij met de roman Voor een verloren soldaat, die werd verfilmd. Ook publiceerde hij een boek met herinneringen aan balletdanser Rudolf Nureyev. Het spoor van een komeet. Rudy van Dantzig was al enige tijd ziek. Hij is 78 jaar geworden. De Israëlische premier Netanyahu heeft rond deze tijd op het Katshuis een gesprek met zijn Nederlandse collega Rutte. Eerder vandaag praatte hij met koningin Beatrix, met de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer en met Tweede Kamerleden. Netanyahu bedankte vandaag oud-verzetstrijder Van Hulst. Die heeft in de oorlog honderden Joodse kinderen gered. Van Hulst, die onder andere CDA-fractievoorzitter was in de Eerste Kamer en die nu 100 is, kreeg van Netanyahu een Hebreeuwse Bijbel met een door de premier zelf geschreven dankbrief. Mitt Romney en Rick Santorum zijn officieel beide uitgeroepen tot winnaar van de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa. Op de verkiezingsavond zelf, op 3 januari, was er al sprake van een nek-aan-nek race tussen de twee kandidaten. Romney